uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jongeren schatten de risico's van vuurwerk nog altijd veel te laag in. Dat concludeert de politie na een analyse van alle 21.000 vuurwerkincidenten van vorig jaar. Bijna de helft van de betrokkenen was minderjarig. Zij kunnen de gevaren volgens de politie niet goed beoordelen. Illegaal vuurwerk altijd makkelijk te krijgen. Onder meer doordat het in andere Europese landen wel mag worden verkocht. De politie wil daarom een Europees verbod op zwaar vuurwerk... en een algeheel afsteekverbod in Nederland. Tienduizenden huishoudens met weinig geld kunnen volgend jaar geen energiesteun meer aanvragen bij het tijdelijk noodfonds energie. Volgens het kabinet kwamen de energiebedrijven en andere betrokkenen niet met genoeg aanvullende financiering over de brug. Iets wat energiebedrijf Essent overigens tegenspreekt. Het kabinet kijkt nu of er op een andere manier energiesteun kan worden gegeven. De Amerikaan die verdacht wordt van de moord op een verzekeringstopman... is door de staat Pennsylvania uitgeleverd aan New York. De 26-jarige Luigi Mangione verzette zich daar eerst nog tegen... maar heeft er op een hoorzitting alsnog mee ingestemd. Hij werd direct meegenomen door 12 zwaar bewapende agenten uit New York. De Russische president Poetin zegt dat Rusland de afgelopen drie jaar alleen maar veel sterker is geworden. Hij zei dat in een marathonsessie van 4,5 uur op tv... waarin hij vragen van inwoners en journalisten beantwoordde. Volgens Poetin groeit de economie van Rusland sneller dan die van alle westerse landen... en staat Rusland er ook op het slagveld goed voor. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken nog enkele buien over het land.